hier bij Vlagen veltiert de woeste wind. Aan het strand staan alle dagen een moeder je slapen, duurt het nog voor wat je komt. Zal God over paadje waken, als de zee zo woedend grond. Ik zal met mijn kopjes binnen. slapen gaan. Dan komt pa weer in ons midden, om dan nooit meer van ons heen te gaan. Een vlot kwam aangedreven en liep toen aan de grond. De vader bleek in leven. Al was hij ook gewond en in het vissershuisje verzorgt men hem zo teer. Voorbij is nu hun kruisje, het kindje zegt steeds weer. Nu gaat vaatje niet meer heen. Nu